Levy Levi van Eck met het NOS-journaal. Het ruimtestation Tiangong-1 zal deze nacht de dampkring van de aarde binnenkomen. Volgens berekeningen van de ruimteorganisatie ESA gebeurt dat voor kwart over vier Nederlandse tijd. De kans dat iemand wordt geraakt door het ruimtestation, dat ongeveer zo groot is als een bus, is volgens experts uiterst klein. Het grootste gedeelte zal verbranden in de dampkring. Onderdelen die de aarde wel bereiken komen waarschijnlijk ergens in zee terecht. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn zeker zes politieagenten omgekomen. De agenten waren in de gevangenis om een gevangene over te plaatsen naar een ander complex. Eenmaal bij de cellen aangekomen werden de agenten een afgesloten ruimte ingedwongen... waarna de gevangenen matrassen in brand staken. De agenten kwamen om doordat ze te veel rook hadden ingeademd. Een zevende dode kon nog niet worden geïdentificeerd... dus is het onduidelijk of het om een agent of een gevangene gaat. Door de traditionele paasvuren zijn onder meer in het zuidwesten van Nederland en in België de concentraties fijnstof flink gestegen en is er smok ontstaan. Ook werd er op verschillende plaatsen geklaagd over een rook- en brandlucht. Het RIVM meldt dat de luchtkwaliteit in het zuidwesten onvoldoende tot slecht is. En daar kunnen vooral mensen met longproblemen flink last van hebben. Een man uit Dordrecht is zaterdagnacht slachtoffer geworden van anti-homo-geweld. Hij had een afspraak gemaakt via de datingapp Grindr... maar werd op de plaats van de afspraak in elkaar geslagen door een groep mannen. Hij raakte licht gewond. Een tweede man overkwam een nacht later bijna hetzelfde... maar hij wist te ontkomen. Burgemeester Kool van Dordrecht zegt dat de politie en justitie er alles aan doen... om, zoals hij zegt, de laffe daders op te sporen en te stoppen. Het weer, het is bewolkt en soms wat miserig. De minima liggen tussen de 2 en 5 graden. In het noordoosten is er kans op lichte vorst. Overdag, tweede paasdag, is het bewolkt en vooral in het westen zijn er perioden met regen.